Een van de geëxecuteerden kwam uit Indonesië. De rest kwam uit Nigeria, Ghana, Brazilië en Australië. Eerder vandaag kregen hun familieleden de mogelijkheid... om afscheid te nemen van hun naasten. Internationaal werd druk uitgeoefend op de Indonesische president Widodo om de executies niet door te laten gaan. President Obama zegt dat er geen excuus is voor het geweld van gisteren in Baltimore. In de stad spraken rellen uit na de begrafenis van een zwarte man die overleed na een hardhandige arrestatie. Er werden stenen naar agenten gegooid, politieauto's en winkels werden in brand gestoken en er waren plunderingen. Obama noemt de relschoppers criminelen. Volgens de president leiden de rellen de aandacht af van vreedzame marsen tegen politiegeweld in de VS. Een politieman uit Portugal moet een half miljoen euro schadevergoeding betalen aan de ouders van het vermiste meisje Maddie McCann. In een boek dat hij heeft geschreven beschuldigt hij de ouders van betrokkenheid bij de verdwijning. De rechter ziet dat als laster. De driejarige Maddie McCann verdween in 2007 uit een vakantiepark in Portugal. Een lange zoektocht leverde niks op. De Portugese politie zag de ouders in eerste instantie ook als verdachten, maar pleitte hen vrij in 2008. Daarna werd het dossier gesloten. De rechter heeft nu bepaald dat het boek niet meer verkocht mag worden. Het weer in het noordwesten kan nog een bui vallen. Het koelt vannacht af tot 2 graden en aan de grond kan het gaan vriezen. Morgen opnieuw periode met zon. In het westen en noorden kan een bui vallen. En later op de dag trekt een regengebied over het land. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A28 Utrecht-Amersfoort... tussen de Uithof en Soesterberg 7 kilometer...